Levi van Eck met het NOS-journaal. In Beieren zijn bij een trein... Ook raakten 14 mensen gewond, van wie sommigen zwaar gewond. Dat melden Duitse media. Een passagierstrein en een goederentrein kwamen in botsing met elkaar. Het ongeluk was bij het station van Eigach, ruim 70 kilometer ten noordwesten van München. De machinist van de passagierstrein en een passagier zouden de dodelijke slachtoffers zijn. In een recreatieplas bij Winterswijk is afgelopen avond urenlang gezocht naar een drenkeling... De man sprong vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer naar boven. Het gaat volgens de politie om een jongeman die in een asielzoekerscentrum in de buurt woont. Hij was met enkele andere bewoners van het AZC aan het zwemmen bij de plas. Zij zagen hem niet meer naar boven komen en sloegen alarm. In de ochtend gaat de zoekactie verder. De VN-missie in Afghanistan zegt dat begin april 30 kinderen zijn gedood... bij een luchtaanval op de Afghaanse stad Kunduz. Nog eens 51 raakten gewond. Vanuit helikopters van het Afghaanse leger zouden raketten en kogels zijn afgevuurd... op een menigte bij een religieuze ceremonie. De aanval ging door toen ze op de vlucht sloegen. De onderzoekers hebben niet kunnen vaststellen of de Afghaanse militairen met opzet op burgers hebben geschoten. AD-columnist en schrijver Uskan Akjol heeft zijn nominatie voor de Pim Fortuynprijs teruggegeven. De schrijver kreeg via sociale media veel kritiek toen bekend werd dat hij was genomineerd. Zo werd hij een nestbevuiler genoemd en zou hij niet in aanmerking mogen komen omdat hij tegen de islam zou zijn. De Pim Fortuyn-prijs is een jaarlijkse prijs voor mensen die strijden voor het vrije woord en stelling durven te nemen in het maatschappelijk debat. Het weer, het blijft vannacht helder en het kwik daalt naar een graad of 11. Overdag opnieuw volop zon en nog iets warmer met 25 tot 29 graden. Woensdag meer bewolking en alleen in het binnenland wordt het dan nog zomers warm.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 Fresh that cheese and I, I, I, I bump like a traffic jam. I was getting moolah, baby. Havana, ooh, nah, nah. smiled and said you'd see me again. Baby, baby, I wanna be a man. De gezelligste tijd van het jaar met CFM. CFM. end of life. Can you feel it too? I can feel it all. Ah, I can feel it all. Ah, ah, yeah. You know I said it's true. I can feel the love. Can you feel it too? I can feel it all.